Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Buurbewoners zijn geschrokken van het auto-ongeluk in Amersfoort... waarbij drie mensen om het leven kwamen. Vannacht raakte een auto van de weg af en knalde tegen een boom. Daarna kwam die in een sloot terecht. Deze vrouw hoorde dat allemaal gebeuren. Nou ja, ik werd er wakker van. Het was half twee. Ik keek op mijn telefoon. Eén hele keiharde knal of iemand tegen een muur heen. Ja. En daarna was het helemaal stil. En die klap, ja, dat zal dan de auto op het water geweest zijn. Of tegen, of tegen de boom. Ja, dat weet ik dus niet. Maar, eh, maar goed, als je heel hard rijdt en je komt op het water... dat maakt ook een knal, hoor. de slachtoffers zijn drie mannen uit Amersfoort... van 21, 25 en 27 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon gebeuren... en daarom zoekt de politie getuigen. Het asielzoekerscentrum in Albergen opent vandaag. De komst van dat asielzoekerscentrum in Overijssel was omstreden. Inwoners gingen de straat op uit protest en de burgemeester werd bedreigd. Nou, het nieuwe AZC heeft er vertrouwen in dat de rust is teruggekeerd in het dorp. Nou, weet je, ik, ik denk dat de, omwonenden en de buren zijn nog steeds eh, bezorgd. En eh, we zien wel, er zijn, is een aantal eh, spandoeken weggehaald. We zien op dit moment wel wat rust rond de locatie. Ik heb ook de hoop dat, eh, nou weet je, vanmiddag komen de eerste bewoners. Dat we ook laten zien dat je hier op deze plek gewoon prima een rustig en klein AZC eh, eh, neer kunt zetten. Ja, de bedoeling was eigenlijk dat het AZC er twee jaar geleden al zou zijn... maar door alle protesten duurde het twee jaar. En de politie in Italië heeft 19 mensen opgepakt... van de harde kernen van de twee grote voetbalclubs in Milaan. Inter en AC Milan. De supportersgroepen regelden alles in en om het stadion... en verdienden daar bakken met geld mee. Dat zegt correspondent Helene Daans. Denk aan snackverkoop, drankverkoop, eh, van die t-shirts die ze daar buiten verkopen, maar ook parkeergarages. En er werden bijvoorbeeld tickets eh, duurder doorverkocht. Alles wat er zo'n beetje in en rond dat stadion gebeurde, dat blijkt dus inderdaad georganiseerde misdaad te zijn. Ja, de criminele handel zou zijn opgezet door iemand van de maffia. Mensen die niet wilden meewerken zouden zijn afgeperst en bedreigd.